Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De gemeente Emmen schiet Ter Apel te hulp... en vangt vannacht en morgennacht 100 asielzoekers op. Ze kunnen terecht in een sporthal. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Opvangorganisatie COA probeert een herhaling van vorige week te voorkomen... toen tientallen asielzoekers onder dekens buiten de hekken lagen. Die werden uiteindelijk opgevangen in wachtruimtes zonder bedden. Het COA de afgelopen dag 200 nieuwe asielzoekers in Ter Apel en vreesde dat mensen opnieuw buiten de hekken moesten blijven. Een energiebedrijf in Italië opent een bankrekening om gas uit Rusland in roebels te betalen. De Europese Commissie roept EU-lidstaten op dat vanwege de oorlog in Oekraïne juist niet te doen. Maar het bedrijf zegt dat er geen sancties worden overtreden. President Poetin dreigt gasleveringen te stoppen aan landen die niet afrekenen in roebels. Flitsbezorgdiensten mogen zich niet meer vestigen in Amsterdamse woonwijken. Alleen bij hoge uitzondering wil het bestuur van de stad nog nieuwe vestigingen toestaan. Dat heeft de gemeente besloten na klachten van veel bewoners over geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Omdat flitsbezorgdiensten beloven de boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen... liggen hun distributiecentra zo dicht mogelijk bij hun klanten. De ramen zijn bijna altijd afgeplakt met zwart plastic en daarom worden ze dark stores genoemd. De ploegarts van wielrenner Biniam Girmay beslist komende ochtend of hij kan starten in de Giro. Girmay schreef afgelopen dag geschiedenis door bij zijn debuut in de Giro als eerste Eritreër een etappe te winnen. Hij kon niet lang genieten van de zegen, want toen hij bij de podiumceremonie de fles ontkurkte, knalde de kurk in zijn oog. Girmay is behandeld in het ziekenhuis en het is nu dus de vraag of hij kan starten. Het weer, het is een vrij warme nacht bij een graad of 15. Komende ochtend klaart het op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 sing your van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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

coming back is jouw keuze ZFM.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 echt nooit gedacht Dat ik iemand zo missen zou Geen idee, echt nooit gedacht Totdat ik jou, totdat ik jou Dat ik dit geen idee Dat ik jou ooit gedacht Dat ik niet dacht dat ik iemand zo missen zou 居然就完了，怎么弄？ This is love.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 Yeah.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 be free Come south of the border with me